een Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de zuidelijke regio Gerson... vorige week 258 keer is beschoten door de Russen. In totaal zijn volgens hem 30 dorpen en steden geraakt. Begin deze maand trokken de Russische troepen zich terug uit de havenstad Gerson. Vanaf hun nieuwe posities beschieten ze dorpen en steden. In de hoofdstad Kiev is nog steeds een groot tekort aan stroom... vanwege Russische aanvallen op elektriciteitscentrales. Delen van de stad worden nu om de beurt afgesloten van het stroomnet... zodat ziekenhuizen en warmtepompstations blijven draaien. Het instituut Nederlands Slavernijverleden kan zich niet vinden in de kritiek van Surinaamse organisaties... dat het kabinet te snel excuses wil maken voor het slavernijverleden. Voorzitter Linda Nooitmeer van het Slavernijinstituut zegt tegen Nieuwsuur... dat de excuses eerder te laat komen. Volgens haar had het eigenlijk 160 jaar geleden al moeten gebeuren. Het kabinet komt niet met meer steun voor sportverenigingen... die door de hoge energieprijzen in de problemen zitten. Minister Helder voor Sport zegt niet meer te kunnen doen... dan de maatregelen die ze al heeft aangekondigd. Ze kan daarom niet garanderen dat elke sportvereniging de winter overleeft. Het kabinet had al wel geld uitgetrokken om zwembaden te helpen... en er gaat 300 miljoen euro naar gemeenten om sportclubs te helpen. De Tweede Kamer vindt het karig, maar een meerderheid lijkt de minister te steunen. Commerciële radioaanbieders mogen in de toekomst maximaal drie FM-frequenties bezitten, heeft het kabinet besloten. Dat betekent onder meer dat Talpa er bij de veiling volgend jaar één kwijtraakt. Talpa is het moederbedrijf van Radio 10, Radio 538, Sky Radio en Radio Veronica. De frequenties van, het, van de publieke radiozenders worden niet geveild. Het weer op de meeste plekken bewolkt. In de loop van de nacht kan wat mist ontstaan. Het koelt af naar de graad of 5. Morgen overdag eerst bewolkt en mistig.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 Sometimes you're crazy, they wonder why. I'm such a baby. times like these, times like these don't come and go. No sleep on a dream. I'm like, oh my, oh my. Yeah, there's something in the air tonight. Way up in the blaze of gold.